Jilke Teertstra met het NOS-journaal. De Russische president Poetin daar en geldt voor agrarische producten, levensmiddelen en grondstoffen. Mogelijk gaat het ook om producten uit Nederland. Nederland steunt de strafmaatregelen die de EU heeft afgekondigd tegen Rusland... na het neerhalen van vlucht MH17. De Nederlandse tuinbouwsector zegt nu al veel hinder te ondervinden... van de gespannen relatie met Rusland. De Velsertunnel bij IJmuiden is wel veilig, zegt Rijkswaterstaat. Vanmorgen werd een geheim inspectierapport bekend... maar er stond dat het onderhoud van de tunnel jarenlang is verwaarloosd. Sommige aspecten uit het rapport waren al bekend, zegt Rijkswaterstaat... en worden op dit moment hersteld. De Velsertunnel wordt over anderhalf jaar gerenoveerd. Tot die tijd is de tunnel veilig, zegt ook minister Schultz. Voormalig minister van Financiën op Curaçao, Jamaluddin, is vrijgelaten. Het verzoek van zijn advocaat om de voorlopige hechtenis op te heffen... is door de rechtercommissaris in Willemstad toegewezen. Jamaluddin werd vorige week aangehouden voor de moord op politicus Helmin Wiels. De oud-minister is volgens het Openbaar Ministerie de opdrachtgever van de moord. De rechtercommissaris vindt dat er op dit moment te weinig bewijs is om Jamaluddin langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Het is nog onduidelijk of de internationale datadiefstal door een Russische bende gevolgen heeft voor Nederland. Het Nationaal Cybersecurity Centrum van het ministerie van Veiligheid onderzoekt de diefstal, maar kan nog geen uitsluitsel geven. Ze wachten op informatie van buitenlandse partijen, zoals het Amerikaanse beveiligingsbedrijf dat zegt de diefstal te hebben ontdekt. De Russische bende heeft meer dan een miljard namen en wachtwoorden gestolen en miljoenen mailadressen. Het weer nog, bewolking en buien. Pas in de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot 14 graden. Morgen geregeld zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit, was, dit is Helene de Geest bij de ANWB. Dag Helene. Er staat nog file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Knopend Muidenberg 3 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam 2 kilometer bij de Rai. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord 4 kilometer. En op de A44 staat het verkeer in beide richtingen vast bij Wassenaar. Er staat in beide richtingen zo'n 5 kilometer. Richting Den Haag is een ongeluk gebeurd.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 Zin in Zandvoort en in seks is zin in ZFM. ZFM. Dit is weer een nieuw uur ZFM. Het ritme van Zandvoort. Stefan Kollaert. I should have said it before I never wanna Lekker dit hoor. Shift key heet het. Op je toetsenbord. En eh, die mag je ook dan even gebruiken bij de 3. Want eh, de, de key, de 3 is een 3 is een drie geworden. Dus mocht je het willen googlen of Spotify, het is shift en dan key. En dan key is de 1 e vervangen met een 3. Snap je, dat is een grapje. Touch. <laughs> Ja, dat moet je zelf weten. En daarvoor Ariana Grande samen met Set en Break Free. Nou inderdaad, Break Free. Kom door die muur heen. En um, stuur ehm, zonder schaamte een berichtje naar stefan.cfmzandvoort.nl um, ehm, Of via Twitter, stefan underscore We hebben eigenlijk drie platen die staan voor je klaar. En eh, het thema deze week, eh, deze week gaan we terug naar de jaren 70. En een van deze drie gaan we draaien. De vraag is, welke lijkt jou nou het leukst om te draaien? Ga je voor gevoelig, mooi, soepel... in de vorm van Elton John in Your Song? I hope you don't mind, I hope you don't mind. Nou, blijft een plaat. How wonderful life is while you're in the world. Of heb zoiets van, eh, ik vind deze wel leuk van Kiss. En I was made for loving you. Of uh, ga je voor deze? Oh, deze, deze blijft ook wel mooi. Van de Beachies. How deep is your love? Mm. Hoe diep. Dat had toen nog, nu zou dat niet meer kunnen, die tekst, maar toen kon dat nog. Nou, how deep is your love? na 17 centimeter. Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Welke wil je horen? Laat maar weten. Um, dus het eh, staat allemaal open. Stefan at Dat is Stefan at Dat is mijn mailadres of Twitter kan het ook. Om minder dan 140 tekens Stefan underscore Ik stond bij het raam, ik zag de sneeuw Weet niet waarom, maar dacht ineens, moet Frank eens bellen. Ik had de hoorn al in mijn hand, maar legde neer. Ik dacht, wanneer ben je twee vrienden die elkaar niet elke dag hoeven te zien? En wanneer ben je geen vrienden meer? een andere maan, andere maan. Ja, Frank die kwam uit Schagen en eer ik uit Roermond of Curaçao of Utrecht, Suriname Of wat hij die dag maar wou En ik kwam uit een dorpje, maar woonde midden in de stad Alle drie echte Amsterdammers Zonder dat een van ons jeugd heeft Drie jongens met hun glazen naar elkaar in het café. Of daar die foto, de toneelschool, de jongens van de klas. Of die van ons in 88. Toen Van Basten nog op bij het raam, ik zie de sneeuw valt in het donker nu. Ik heb Erik aan de lijn, we praten lang, god lang geleden. En ik vraag hem, hoe zou het nou met Frankie zijn? En hij zegt, grappig dat je het vraagt, want hij zei laatst iets over jou, wat ook alweer. Iets in de trant van wanneer ben je twee vrienden die elkaar Ik kom er zo wel op Maar toen legde ik al neer Er staat een andere maan. Er staat een andere maan. Er staat een andere maan. Je hebt het eigenlijk niet door Maar zo snel als dingen gaan ben je twee vrienden. En dan vrienden van wel leer. Maar dan ben je in mijn nieuwste theorie. Eigenlijk al geen vrienden als ik deze titel lees, dan moet ik altijd nadenken over um, dat programma. Volgens mij heet het Echte Meisjes in de Jungle. En um, op een gegeven moment, dan um, zijn zij daar. En dan, uh, dan zegt die ene, zegt ze van... Eh, die zon die daar nu overkomt, is dat dezelfde zon als bij ons? Zegt die ander, nee, dat kan toch niet? Het is veel te ver weg. Andere maan hoorde je Akda en Munnik. Bless them when there ain't no stress. This one is straight for the girl, them. Enrique Iglesias, alongside. Gente de zona. Get the girl, them in the zona. Give them the big bone. Shonda Paul me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop. partying. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I fit it Cause you know say me no bet it You tell her no fit it Anytime when me get it It's gonna be alright You're taking the full flight additional sensation. You know, let's have a good time. Knick knack, patty whack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2 3. But when it comes to women, you can bring 2 3. <laughs> We, we, see, see, ooh, we, you, me, me, her. Sounds like a good time for sure. You know, let's see. left eye. G double O D T I M to the E. We can have a good time any place, anywhere, anytime. Let's ride. in de officiële radioregel staat... dat je nooit een plaat twee keer mag draaien. Maar ik word zo... Ge ik, het, het is ook wel de ultieme test om te kijken of het programmadirecteur <laughs> luistert. <laughs> ook oh, nu ik wel zenuwachtig. <laughs> het is zo, hij zo, als ik nu gewoon... we gaan nog, ah, nog, één keer. Nee, dat kan ik echt niet maken. Dat kan ik echt niet maken. Het mag niet. We doen het niet. Wat een fijne plaat. Het, ijs is, is echt heel fijn. In hè en Pitbull, Good Time. Ik word er echt zo gelukkig... Nou, fuck it. Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time. Knick-knack, paddywhack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2-3. But when it comes to women, you can bring 2-3. Wee-wee, CC, ooh, we, you, me, me, her. Sounds like a good time, for sure. You know, let's see. Oh. left eye. G double O D T I M to the E. We can have a good time any place, anywhere, anytime. Let's ride. Nou, het is alleen maar positief op gereageerd. Dat we eh, hem, hier via een mail zie ik een aantal reacties binnengekomen. Nee, alleen maar leuk. Nog een keer, nog een keer. Nou, weet je, dan gaan we gewoon tot acht uur. Eh. <laughs> Mr. Worldwide. Nee, dat, dat, dat gaat wel verder. Nee hoor, zometeen gewoon Destin nog en de script. Ook hartstikke leuk. Eerst je weerupdate. Eerste periode met regen in de loop van de avond vanuit het westen droog. In het noorden vannacht een onweersbui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen wolken en zon, voornamelijk in de middag enkele regen- en onweersbuien. Maxima tussen de 20 en de 24 graden. Nog wel even de tijd voor jouw 70s request. Wil je Elton John, Your Song of Kiss, I Was Made For Loving You... of wil je de Bee Gees en How Deep Is Your Love? En dat is niet seksistisch. We gaan nu niet de grap 24 centimeter maken. Ehm, laat het snel weten. Stefan at cfmzandvoort.nl of via Twitter. Stefan underscore nog een paar tellen. Je hoort hem zo meteen. Stefan Koller met de hits van Beachmart. Clean Bandit. The Script. Lily Wood. ZFM. take any memory is het eh, tijd voor de uitslag van eh, de 90s Request. Of de 70s. Ik ben even 20, 20 jaar te vroeg. toch mijn leven. is een beetje zonde om eh, de 20 jaar al weg te gooien. Ah, met oeh, 55% van de stemmen is er gekozen voor deze. Dit is een klassieke uit de film Saturday Night Fever. Er is ooit een Nederlandse versie van gemaakt voor de musical. Die heet Hoe Diep Is Jouw Liefde? Maar hier is het gewoon How Deep Is Your Love. Gaan we nog die grap maken? Ha, 31 centimeter. Kom hier, chickie. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the morning Deep Is Your Love gekozen als jullie 70s request. hey, um, zometeen jouw favoriete plaat hier eh, bij CFM. Het laatste woord is aan jou, mits hij niet binnen ons video valt. Als hij daar binnen valt, dat onderwerp mag je hem niet eh, insturen. En als de Bee Gees de Bear Gees hadden gegeten, geheten, dan had het niet gemogen. Want het is vandaag no alcohol, geen alcohol, geen niks, gewoon noppes. Dus deze zou bijvoorbeeld al niet mogen. Wat fijn, want wat een kutplaat is het. Anders Nielsen en zelfs het een keer slaan vandaag even over. Antonio Banderas Dali. Wat dacht je van deze van Kelvin Harris en Tiny Tampa, Drinking from the Bottle? Of deze van de uh, Cheryl Black, Wine and Cut. Of wat dacht je van deze? Heeft het iets met alcohol te maken, mag je niet aanvragen. Anders wel via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Jouw laatste woord mag niks te maken hebben. Met alcohol heeft het het wel, dan is hij helaas even uitgesloten. Voor de rest mag alles. Stefan.cfmzandvoort.nl is de mail. Of via Twitter Stefan Komt u maar door met jouw verzoek die niks te maken heeft met alcohol. Hoor je me zo meteen op de radio. Deze mag ook niet, maar is wel leuk. Gaan we draaien. LMFAO, Natalia Kills en Champagne Shower. Let the party rock. Put your hands up, everybody just dance up. We came to party rock, so flash your like They call me I walk in the club with a bottle or two. Shake it, spray it on a body or two. Then walk out the party with or two. Oh. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. Club, we light it up. Eight hour, eight hour. Let the party rock. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Keep butter, I got rum nine till noon. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. thinking of Chesto Take Me hier bij CFM. Nog een paar tellen om jouw request aan te vragen via stefan.cfmstandvoort.nl. Mag alles zijn als het maar niks te maken heeft met alcohol. I only miss you in CFM Beachmasters van 6 augustus in het jaar 2014. We gaan alweer richting het einde van het jaar, joh. We zitten er dichterbij dan dat we vanaf het eh, begin van dit jaar zaten. Waarin we dubbel zo los gingen op Good Time van Inna en Pitbull. Maar ik aan mijn programmadirecteur niet ga uitleggen hoe, want dat zou wel eens problematisch kunnen zijn. Jason ons eigenlijk 24-7 mist, namelijk als hij breed. Berlijn een aanrader is voor iedereen die mij vertrouwt, maar dat zijn helaas niet zoveel mensen. Ehm, wat er eerder was, het omkopen met kippen of het omkopen met eieren, een cruciale vraag was. Ik me in het pak van Van Gaal probeerde te hijzen... maar ik daar eigenlijk een niet groot genoeg ego voor had.